Aan met het NOS Journaal. In 30 jaar hebben nog nooit zoveel mensen zonder werk gezeten. De werkloosheid is vorige maand opnieuw sterk opgelopen. Er kwamen 21.000 werklozen bij. In totaal zitten nu 592.000 mensen zonder werk. En dat is 7,5% van de beroepsbevolking. In december was dat nog 7,2%. Het CBS zegt dat in januari ook de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen opnieuw is gedaald. De verkochte koopwoningen waren bijna 10% goedkoper dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsdaling sinds de metingen begonnen in 1995. De gemiddelde huizenprijs was in januari ongeveer even hoog als 10 jaar geleden. Behalve de huizenprijs daalde ook het consumentenvertrouwen opnieuw. Sinds april 86 is het vertrouwen in de eigen financiële situatie en de economie niet zo laag geweest. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Dat gebeurde vlakbij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. Ook de Russische ambassade ligt in de buurt. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. Er zouden slachtoffers zijn gevallen, maar hoeveel is onduidelijk. Door de explosie hangt er een dikke zwarte rookwolk boven de stad. De zeven Fransen die in Cameroen werden ontvoerd zijn terecht. Ze zijn gevonden in een huis in het noorden van Nigeria en maken het goed. De Fransen, vier kinderen en drie volwassenen, werden deze week door islamitische extremisten ontvoerd. Dat gebeurde tijdens een excursie in een nationaal park in Cameroen aan de grens met Nigeria. De Brabantse politie heeft in verschillende plaatsen 18 hennepkwekerijen ontmanteld. In totaal werden gisteren 5700 planten gevonden met een geschatte waarde van ruim een half miljoen euro. Elf mensen zijn aangehouden. De politie zocht in totaal op 23 plaatsen. De grootste hennepkwekerij vond de politie in een loods in Oosterwijk. Daar stonden bijna 1400 planten. Het weer. Wolkenvelden breiden zich vanuit het oosten over het land uit. En lokaal kan wat sneeuw vallen. Het wordt 0 tot 2 graden. Morgen blijft het vrij koud winterweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, gebeurde een ernstig ongeluk... waardoor de weg dicht is tussen knopende Raasdorp en Battenverdorp. Er staat 7 kilometer file vanaf Beverwijk Oost verkeer kan omrijden via de A5 en dan keren bij Hoofddorp en vervolgens via de A4 naar Amsterdam.